Jan van der Putten met het NOS-journaal. Europol gaat Griekenland helpen bij het onderzoek naar de scheepsramp op de Middellandse Zee. Onderzocht wordt wie verantwoordelijk is voor de ramp en welke criminele netwerken erachter zitten. De politieorganisatie biedt ondersteuning bij het verifiëren van namen van verdachten. Woensdag kapseisde een schip met mogelijk 5 tot 700 migranten voor de Griekse kust. Zeker 79 mensen kwamen om, ruim 100 werden gered. Negen Egyptische bemanningsleden zijn aangehouden op verdenking van mensensmokkel. Zeven Afrikaanse leiders, onder wie de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa... zijn aangekomen in Rusland voor een ontmoeting met Poetin. Ze zullen vandaag met hem overleggen in Sint-Petersburg over kansen op vrede. Gisteren spraken de Afrikanen in Kiev met president Zelensky. De Oekraïense leider wil niet met de Russen onderhandelen... zolang die hun troepen niet terugtrekken. Afrikaanse landen zijn gebaat bij beëindiging van het conflict tussen Rusland en Oekraïne... omdat dat leidt tot hogere voedselprijzen. In de sloot in Hoorn is een dode gevonden. De politie onderzoekt of het om een 20-jarige Engelsman gaat die wordt vermist. Zondag had hij op een feest te veel drugs gebruikt. Een dag later meldde hij zich in het ziekenhuis. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het lichaam in Hoorn werd gevonden door leden van het veteranen Search Team. De eerste halve finale bij de mannen op het grastoernooi van Rosmalen... is gewonnen door de Australiër Jordan Thompson. Hij won in twee sets van zijn landgenoot Rinky Hiyakata. Tegenstander van Thompson morgen komt uit de andere halve finale... die nu aan de gang is tussen Tellen Griekspoor en de Fun Emil Rusuvori.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 de hele zomernacht Onder een lucht vol sterrenpracht Tot in de vroege morgen Geniet ik alleen van jou De spanning doet veel met mijn gevoel Vertrouwd maar onverklaarbaar De passie van onze liefde Gevoel waar ik zo van En je voert me mee Over parwit stranden Nog zeg ik geen nee Als we samen weer belanden In de wildste zee Vol van passie en verlust. lust Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen wij twee. Dromen, dromen van jou. Nee. Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij. Tot dan de morgen komt en ik weer wakker word. Doe ik mijn ogen open, lig jij nog steeds naast mij. En je voelt me mee, in de stranden. Toch zeg ik geen nee, als we samen weer belanden. In de wildse zee, vol van passie en verlust Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt geblust. Dromen, dromen van jou, ieder moment, samen bij twee. Dromen, dromen van jou, nee. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Morgen zal de zon weer schijnen. En de wereld draait maar door en door. Heel gewoon, zoals ooit tevoren gewoon dingen Omdat het moet Want de tijd die staat niet stil Maar wel met één verschil Ik mis je meer en meer En vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen Om je van alles te vertellen ze zeggen telkens weer Dat het wel wint, maar hoe en wanneer Ik mis je nu steeds meer en meer Zonder jou is alles anders Alles wat gewoon was is nu vreemd Zonder jou voel ik me zo alleen Nooit zal ik mijn draai weer vinden. Niet dat ik daar niet op vertrouw. Ik weet nu niet hoe dat kan zonder jou. Ik mis je meer en meer. En vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen om je van alles te vertellen. Ze zeggen telkens weer dat het wel wens, maar hoe en wanneer. Ik mis je nu steeds meer en meer. Oh, alles leek zo vanzelfsprekend. Ik weet niet meer wat dat betekent. Niet is nu meer zeker, nu jij hier niet meer bent. dat dit ooit wendt. Ik mis je meer en meer en vergeet elke keer dat ik je nu niet meer kan bellen om je van alles te vertellen. Ze zeggen telkens weer dat het wel wendt, maar hoe en wanneer ik mis je nu steeds meer en meer. Ik mis je nu steeds meer. beautiful sound We stellen whisky aan de rocks met mijn haar nog in de war. Yeah, DJ, wat de fuck is dat? Alles wat je kan. Draai wat alles voor de chickie man. staat. het maakt niet uit, want ik grijp je nu meteen. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout. Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benauwd. Yeah, staat te shaken op mijn benen, maar crazy in mijn bol. In jou zie ik seks, drugs en roll. En als ik jou zie staan, oh je bent zo stout. Want als ik jou zie staan, oh wat ben je fout Want als ik jou zie staan, krijg ik het Spaans benauwd Yeah, staat er zeker op mijn benen, wat crazy in mijn bol En jou zie ik seks, drugs en roll. Want als ik jou zie staan, oh je bent zo stout Ik was mezelf kwijtgeraakt. Als uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Alles is mijn schuld, het is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je hou. slechte tijden van de lijn. Herinner je hoe mooi het soms kon zijn? Als je voelt hoe zwaar ik lijd en hoeveel het mij nu spijt, voel je dat ik jou terug wil en tot alles ben bereid.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 Met de woorden van Amore en het ritme van mijn hart. Probeer ik jou te raken met elke liefdespijl die ik in jouw hartje schiet. zo gek op jou Op die ogen hemelblauw En het mooiste in het leven Kan je mij met liefde geven Ik zeg jou nu keer op keer Ik wil jou steeds een beetje meer Doe of is dat fantasie? Ik weet niet wat ik zie, ik weet niet wat ik zie. Voel jij misschien ook liefde, maar weet je het zelf nog niet? Of vang ik jou met deze melodie? Met de woorden van Amore en het ritme van mijn hart. Probeer ik jou te raken met elke liefdespijl die ik in jouw hartje stier. jou op die ogen hemelblauw En het mooiste in het leven kan je mij net liefde geven. Ik zeg jou nu keer op keer, ik wil jou steeds een beetje meer. Doe er niet zoveel te zijn, want jij brengt het mooiste in het leven. Kan je mij değil maar op de duur zal het wel wennen. Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen.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 Ademloos keek ik jou aan. Je was echt wonderschoon, ik stond versteld gewoon. Je was een engel in de nacht die ik naar huis bracht. Ik ging naar je toe en die eerste hallo was ik verkocht sowieso. Een engel en een duivel, ja je bent nu eenmaal zo. Na die kus van jou had jij me in het nauw. Ik was echt totaal de klos. Maar na die eerste nacht, ik had het echt niet verwacht. Ja toen zag ik pas dat jij geen engel was. Jij was zomaar verdwenen haar dag begint, gordijnen dicht.